met het NOS-journaal. Na afloop van de eredivisiewedstrijd tussen de ploegen met elkaar gevochten. Jermaine Lens van PSV stond Feyenoorder Joris Matthijssen in de catacombe op te wachten... om verhaal te halen over iets wat in het duel was gebeurd. De gemoederen liepen even hoog op en er was wat duw- en trekwerk. Door tussenkomst van andere spelers en begeleiding kwam er snel een eind aan de ruzie. Feyenoord versloeg PSV met 2-1 en daarmee verkleinde Feyenoord de achterstand op PSV tot drie punten. De opkomst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had bijna 15% van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip anderhalf procentpunt hoger. Oud-premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewacht door drie actievoerders met blote borsten. Ze hadden Basta Berlusconi op hun lichaam geschreven. De treinen tussen Apeldoorn en Deventer rijden weer. Treinverkeer lag uren stil nadat een trein bij station Apeldoorn-Osseveld op een sneeuwschuiver was gebotst. Het veegapparaat was door nog onbekende oorzaak op de rails terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het nieuwe kookboek van Jonny en Therese Boer is uitgeroepen tot het beste kookboek voor chef-koks van de wereld. De eigenaars van het drie restaurant De Libreien in Zwolle schreven het boek Puurst, het derde deel in een serie over de evolutie van de Nederlandse smaak met kooktechnieken en recepten. Op een kookboekenbeurs in Parijs waren er ook prijzen voor twee andere Nederlandse kookboeken. De Oosterschelde Kreeft van Ronald Timmermans en Remco Kraaienveld en het literaire kookboek Literalicious van Koen de Grote. Het weer, in het zuidoosten en oosten sneeuw.